voor meer democratie in de partij... Brinkman zei gisteren in Pauw en man dat de PVV leden zou moeten hebben met inspraak. Wilders noemt dat in een reactie een interessant punt waar hij niet principieel op tegen is. Maar hij wil er pas na de verkiezingen over gaan praten. Wilders zegt niet boos te zijn op zijn fractiegenoot... maar had we het wel chiquer gevonden als Brinkman het hem eerder had verteld. Brinkman, de nummer 11 op de lijst, hoopt dat hij van mensen die het met hem eens zijn... een voorkeurstem krijgt. De as van de IJslandse vulkaan verspreidt zich van Spanje en Portugal naar het zuiden van Frankrijk. Vanochtend ontregelde de as het vliegverkeer in Spanje, Portugal en de Canarische eilanden. En vanmiddag krijgt Frankrijk er waarschijnlijk ook last van. Luchthavens op de Canarische eilanden en Madeira zijn dicht. En er wordt minder gevlogen op luchthavens in Marokko, het vasteland van Spanje en Portugal. Bij TNT Post in Haarlem zijn begin vorig jaar grote hoeveelheden post weggegooid en vernietigd. Het gaat om enkele honderden brieven en pakjes. Volgens postbestellers was dat gebeurd in opdracht van een vestigingsmanager in Haarlem. TNT Post zegt dat het om post ging die uit overvolle postbussen was gevallen... die niet waren gepleegd door huurders. De stichting Meldpunt Collectief Onrecht heeft aangifte gedaan. Het opzettelijk onttrekken van post is strafbaar. Landskampioen FC Twente moet op zoek naar een nieuwe trainer. De Engelsman Steve McLaren vertrekt naar Wolfsburg. McLaren tekent voor twee jaar in Duitsland en was de afgelopen twee jaar trainer in Enschede.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 ritme van de lente.